Annette Schut met het NOS Journaal. Van veel kanten is met afkeuring gereageerd op uitspraken van president Trump over de oorlog in Afghanistan. Volgens Trump deden de Amerikanen daar het vuile werk en zaten de bondgenoten een beetje achteraf. Veel landen verloren militairen in de strijd tegen de Taliban, Nederland 25. Volgens oud-NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer... zijn de uitspraken van Trump beledigend voor de nabestaanden en veteranen... en wil hij excuses. De Britse premier Starmer noemt de uitlatingen van Trump beledigend en ronduit afschuwelijk. Het KNMI waarschuwt voor verraderlijk gladheid door ijzel. In de noordelijke helft van het land geldt daarom nu code geel. En vanaf twee uur vannacht geldt code oranje. In Friesland, Groningen, Overijssel, Flevoland, Drenthe en op de Wadden. En Rijkswaterstaat onderneemt actie gezien de temperaturen die al onder nul zijn, gaan wij in ieder geval maatregelen treffen door te strooien voordat de buien komen en tijdens de ijzel ook. Want het advies is wel bij code oranje, ga niet de weg op als het niet nodig is. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 11 uur. De Spaanse zanger Julio Iglesias hoeft niet voor de rechter te komen voor seksueel misbruik. Het Openbaar Ministerie in Madrid heeft de zaak geseponeerd. De 82-jarige Iglesias werd beschuldigd door twee vrouwen... die voor hem werkten in de Dominicaanse Republiek en op de Bahama's. Hij zou een van hen hebben betast en de ander hebben gedwongen tot seks. Volgens het Spaanse OM kan de zaak tegen Iglesias niet in Spanje voor de rechter worden gebracht. De Voedsel- en Warenautoriteit sluit niet uit dat de vervuilde grondstof... die in babymelkpoeder van Nestlé zat, ook in andere producten zit. Volgens de NVWA moeten de leverancier en producent dat uitzoeken. In Frankrijk zijn twee baby's overleden na het drinken van de vervuilde flesvoeding. Het weer, vanavond meer kans op regen en dus gladheid in het noorden. Daar vriest het vannacht een paar graden. In het zuiden blijft het nog wel boven nul.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 In this dangerous world. Every star shining brightly, just like a million years before. It's one of them days when I gotta be all alone. It's just one of them to say girl. And I like what I see. Would you come home with me, girl?